Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Protest tegen het toenemend geweld in bussen, trams en metro's. Zaterdag werd een controleur zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen bezweek. Het Brusselse bedrijf sloot afgelopen avond een akkoord met de federale en Brusselse regering over extra maatregelen. Zo komen er 400 politiemensen bij in het Brusselse openbaar vervoer. De vakbonden willen het akkoord eerst voorleggen aan de leden voordat de staking wordt beëindigd. In Peru worden zeven medewerkers van een Zweeds bouwbedrijf in gijzeling gehouden. De Peruaanse politie gaat ervan uit dat de gijzelnemers leden zijn van de guerrillabeweging beweging Lichtend Pad. De rebellen kidnapten in eerste instantie 30 arbeiders en lieten er later 23 vrij. De gijzelaars werken aan een gasleiding in de jungle in het zuiden van Peru. De communistische beweging Lichtend Pad vocht in de jaren 80 en begin jaren 90 tegen de Peruaanse regering. Bij die strijd kwamen tienduizenden mensen om het leven. De laatste jaren houdt de groepering zich vooral bezig met de handel in cocaïne. In Amerika is Jack Tramiel overleden, de oprichter van het computermerk Commodore. Zijn bedrijf lanceerde in 1982 de Commodore 64, die de best verkochte personal computer zou worden. Kenners zeggen dat het aan de keiharde zakelijke instelling van Tramiel lag... Eh, en te danken is dat de personal computer in de jaren 80 betaalbaar werd voor een groot publiek. Tramiel werd in Polen geboren als Idek Tramielski. Hij overleefde het concentratiekamp Auschwitz en verhuisde na de oorlog naar Amerika. Daar begon hij een zaak in het repareren van typemachines en later stort hij zich op computers. Jack Tramiel was 83. Het weer regenachtig en onstuimig. Langs de kust staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Het is een graad of 8.